Kees met het NOS-journaal. Webwinkel Nekkerman.com is binnenkort in winkelstraten te vinden. Daarvoor zijn in Nederland acht panden van de Kijkshop overgenomen... en in België vijf zaken van Depot Plus. Klanten kunnen in de winkels hun online bestelde spullen ophalen. De directeur hoopt dat mensen die een pakje halen nog meer kopen als ze door de winkel lopen. Van alle auto's die vorige maand zijn verkocht had bijna een kwart een stekker. In heel 2015 was zo'n 10% van de verkochte nieuwe auto's elektrisch. Deskundigen verwachten over twee jaar opnieuw een flinke stijging. Dan komen vijf automerken met een betaalbare elektrische auto die tenminste 300 kilometer kan rijden. Nabestaanden van de MH17-ramp doen een beroep op premier Rutte. 18 families willen dat hij de radarbeelden van het neerhalen van de vlucht boven tafel krijgt. De nabestaanden noemen de radarbeelden belangrijk voor het onderzoek naar de waarheid. Ze willen ook dat er sneller wordt besloten over de vervolging van daders. Polen vindt dat het ten onrechte beschuldigd wordt van het inperken van de rechtsstaat. De Poolse premier noemt dat laster. Eurocommissaris Timmermans kondigde eerder vandaag aan dat Brussel bekijkt of er regels zijn geschonden bij het inperken van de macht van de hoogste rechters in Polen. De Poolse premier zei dat andere landen zich niet moeten bemoeien met binnenlandse aangelegenheden. De vrouw die gisteravond werd doodgeschoten in Den Haag... was een medewerkster van het Libanon-tribunaal in Leidsendam. Dat laat het tribunaal aan Omroep West weten. De vrouw werd gisteren door haar ex-man doodgeschoten... en de man maakte daarna een einde aan zijn leven. Het Libanon-tribunaal houdt zich bezig met de vervolging van de daders... van de aanslag op de Libanese premier Hariri in 2005. Het weer, vanavond trekken de buien weg, maar in de loop van de nacht volgt vanuit het zuidwesten opnieuw regen.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 Tot nu toe verliep de spits vrij soepel, maar er zijn nu wel wat ongelukken gebeurd. Op eh, de A1 bijvoorbeeld, vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Bunschoten, 7 kilometer. De linkerreis ook is dicht, de vertraging loopt daar snel op. Bijna een half uur nu. A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar staat net na eh, de Wijkertunnel. Er zijn er twee rijstroken dicht, wil ik zeggen, vanwege een ongeluk. Tot, eh, vanaf Rotterpolderplein tot aan Beverwijk staat 10 kilometer file. Een kapotte auto op de ringweg van Amsterdam. Aan, eh, vanaf de A10 West naar de A10 Zuid tussen Osdorp en de Rij 3 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. A12 naar Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn. 6 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Je kan er alleen maar je kan daar beste langs via de parallelbaan bij Utrecht. Op eh, de A16 vanuit eh, Rotterdam naar Breda staat bij de afrit Feyenoord 2 kilometer op eh, de parallelbaan. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht.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 Ja, ja. Maar wie is dat? Beachmasters, ik zal nog even een keer ja, zeggen. Ja, nu, staat hij er wel goed op. Want hij niet. ja, maar nu wel. Nu staat hij er goed op. Precies. Nee, we hebben vandaag eh, DJ Lady Mix in de studio. Eh, ze zou vandaag van 6 tot 7 gaan draaien. Met een, beetje, kleine pauze ertussendoor, als het goed is. Een kleine pauze van ongeveer plus minus 5 minuutjes. Ja, en eh, nou, wat ik eh, begrepen heb, is dat ze ondertussen heeft ze al vier nummers uitgebracht. En eh, haar laatste single, als het goed is, is op 1 januari uitgekomen. En was Loader, als ik het goed heb. En we gaan, we gaan nu eh, een half uurtje dus eerst van haar horen. Dat klopt, dat hebben we zo. En dus- nog even twee dingen, klein nieuws. Want normaal doe ik het eerste uur, maar daar hebben we geen tijd voor vandaag. om half acht de kerstbomenverbranding bij het Schuitengat. Ik weet niet wie die naam heeft verzonnen, maar dan moet ze heel gaan maar stoppen. Het is bij Mango's. De hoogte van Mango's bij de stoel. Ja, ja, ik zou zeggen, zullen we, maar, gaan, zullen we maar gaan beginnen? Ja, dan, eh, ik zijn we daar ook weer vanaf, weet je wel. <laughs> Nee, ja. zo lullen ben ik niet vandaag. Ja, ik, eh, we gaan wel even de intro in het Engels doen. Dat Is wel handig. Dan doen we dat. Ja. Live at CFM. DJ Lady Mix. Ladies and gentlemen, party people in the place to be. Are you listeners. Don't you know the time has come for you and me to understand the upcoming switch? So let us all wish the holy digit will start a new era for the next thousand years. Let it switch for the good, not for the worse. Cause it takes more than you or me to save everybody. Bernie's number one, heading for number two. I know and you know what to do. Ten, nine, eight, seven six, five, Señorita sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo manejas, cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Señorita reggaetón, dale. Sigue bailando mami, no pare. Acércate a mi puerto, dale. Como tú ya no como animales. Señorita reggaetón, dale. Sigue bailando mami, no pare. Acércate a mi puerto, dale. Vamos a como animales. Señorita reggaetón, I Thank you. So girl, come Yeah, yeah, yeah. that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing. that is the that is the that is the that is the that is the that is the thing. That is the thing. is dat ding. Dat is dat ding, dat is dat ding. naar de car. Zo vroeg ik bij jou, ik um. Ja kijk dat is dat ding, heb een mooie vriendin Als het erg door jou ben ik down Grap je, ik ga aan doen ik je doen hoe ik het water We kunnen toch gewoon niet samen doen Als je dat druk vindt, dan doen wanna see you deep in crisis. Drive yourself, you don't need a license. All the hush, you can even ride it. Go ahead, move your feet just like this. Then he showed me the latest. We walk over the haters. Now what you do, man, I'm zonto, dope. i Now what you do, man, Zonto. I'ma take you right through this. I do to dance is the movement. So when you jump on the floor, better use it. First step is step, step. You can move to the right, to the left, left. You can even freestyle when you step, step. Put your hands in the air, that you rap, you Nobody wanna see you rising, and when they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Drive yourself, you don't need a license. All the hush, you can even ride it. Go ahead, move your feet just like this. Then he showed me the latest. We walk over the haters. I want you to do, man, that's so now watch me do my Screaming, can't you chill, let's get Now like a boom boom, En dat was het eerste deel van eh, DJ Lady Mix... die live heeft gedraaid bij CFM. Ja, ja. Daar hoort natuurlijk een applausje bij. Niet te vergeten. Hey, eh, het is alweer half zeven. We zitten er alweer eerst half uur erop. Het gaat te snel hier. Ja, precies. Het is echt jammer. Maar Straks ja. nog een half uurtje. Wat is dat nou? Helemaal niks, helemaal niks, helemaal niks. Maar het is eh, half zeven, dus dat betekent dat je je vaste items weer hebt. En dat is helaas het weer en het verkeer. <laughs> Ik kan wel lachen, maar het, blijft, het is wel zo. zal ik maar beginnen dan? Ja, hier heb je Quinten met het weerbericht. Vanavond en vannacht op veel plaatsen droog, maar later in de nacht in het westen alweer regen. Het wordt landinwaarts rond het vriespunt. Morgen een bewolkte dag en periode met regen. In het noordoosten en oosten smeltende sneeuw. Het wordt 3 graden in Groningen tot 6 graden in Zeeland. Vrijdag een beetje zon, enkelse winterbuien en dan ook uh, eh, 3 tot 6 graden. Mede mogelijk gemaakt door de Mediagroep kijken. En dat is hartstikke mooi. Want wij hebben vandaag best wel wat files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. 10 minuten vertraging tussen Naarden en Hilversum-Noord. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Emers en Eembrug. 11 minuten vertraging door ongeval. Op de A2 Luik-Maastricht 14 minuten vertraging. En op de A4 Amsterdam-Delft 9 minuten vertraging. Rijswijk Centrum en Den Haag-Zuid door een eerder ongeval. Op de A4 Amsterdam-Delft 8 minuten vertraging Amsterdam-Sloten en de Schiphol-tunnel. Op de A4 Amsterdam-Delft tevens een vertraging op de Roelof, Roelof en Hoogmade. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar 7 minuten vertraging knooppunt Rotterpolderplein en Velsen. De op de A27 Gorgum-Utrecht 29 minuten vertraging via de Dorpsweg en Meiderbroekstunnel. Gemiddeld snelheid 10, 10 kilometer. Wil je omrijden? Volg de A2. En het leukste van alles is, als hij het af en toe niet doet. het <laughs> zal niet. Diana, round and round. First man, Lil Kleine. Baby, kom op en dans doe mee. Vanavond wordt het date.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 Hey, ik ben met Tina aan het spacen. In 1, 3, 7. Baby, kom op en dans doe mee. Vanavond wordt het date. Round en round, wij met z'n tweeën. Dus doe maar mee. Je doet die maar op. meow, booty like wow, booty like Ashima now.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 Zit de ding in de first man. Baby, kom op en dans, doe mee. Vanavond wordt het heet. Round and round, wij met z'n twee, dus doe maar mee. Je booty gaat maar round, round, round, round. dat was Eva Simon met Bloodfire. En eh, dit is eh, tien over half zeven, dus we hebben nog eh, plus minus twintig minuten te gaan. En nou, ik zou zeggen... Dat, nou, was, mijn, dat was mijn Facebook deuntje. Oh, nou, klinkt gezellig. <laughs> In ieder geval nou, krijgen we voor de, de, laatste 20 minuten van, de, van het eerste uur... krijgen wij DJ Lady Mix voor het tweede ding. Kondig hem maar even aan, weet je. Dan zijn we daar ook vanaf en dan kunnen we gelijk door. Des te langer kan ze draaien. Precies. Tweede uur. Live op CFM's antwoord.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 Je moet wel tot de grond, alsof je moeder is gevallen. Ik heb beter zoals jij en ik vang ze elke keer. Morgen weet je zijn maar niks meer. Dat maakt niet uit, maar ik wil het wel goed zo. Ik ben Als je niet wil tillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb blank. En dus, ik heb blank. En dus, als je niet wil tillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb blank. En dus, ik heb blank. En dus, als je bitch wil tillen, Als je bitch wil tillen, Als je bitch wil tillen, Als je bitch wil tillen, Als je bitch wil chillen. wil chillen. wil chillen. That was DJ, Lady Mix for you live at CFM 106.9 in the Netherlands. Don't forget, check her beats. Uh, um, it? Spotify, Beatport, iTunes, and SoundCloud. And like her on Facebook, Twitter en Instagram. Ja, vond ik wel verdiend. Ik vond het ook. Dit was een waar genoegen weer. Ja, ik vond het heel leuk. Dank, <laughs> dankjewel dat je erbij was zijn. Je wilt niet op de, op de microfoon praten. Ja, pak, de, ja, pak de microfoon. Oh, Deze 4, 3 mag ook. 3, 3. Kijk, dan gaan we even erbij praten. Mag je heel even praten? <laughs> Heel even. Hi. Wat, wat vond, je, vond, je, het leuk? Ja man, echt leuk. Ja, zeker weten. Ik heb er ook echt van genoten. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dat was gezellig. Ik ook hartelijk bedankt. Ehm, wij zien jou sowieso weer van de zomer vaak genoeg, hoop ik. Zeker weten. Misschien eerder nog. Ja, dat sowieso. Even en, eh, kijken, we kunnen een afspraakje maken over drie weken. <laughs> Ja, drie oh, weken. ik dacht morgen al. Oh, nee. Oh, ook. morgen ben ik er niet. Dan eh, zit ik in het ziekenhuis. maar, eh, <laughs> Nee, morgen ben ik in het ziekenhuis. Even kijken, drie weken. Dat is, eh, even kijken, dat is 13 plus 7 is 27. Nog iets. Over drie weken dus <laughs> gewoon. even kijken, 3, januari, 3 februari. In ieder geval, we zullen veel van je muziek gaan draaien, vind ik. Top. Ja, en, we zullen er straks nog wel even mee beginnen. In het tweede uur hebben we natuurlijk nog wel wat lege gaatjes. Die vullen we wel even op. Precies. Ik heb nog wat Soundcloud van er staan. Spotify hoorde ik net. Ik heb hier genoeg. Ja, precies. Yes. Ik eh, ben blij dat je hier bent geweest. Dankjewel. We zien je nog heel vaak hier komen, hoop ik. Zeker weten. Van de, zomer heb ik nog wel wat leuks voor je, maar dat krijg je de volgende keer te horen. Gezellig, top. Yes, nou, bedankt Maxime voor je aandacht. Heel veel succes. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Doei doei. <laughs> Nou, wij sluiten nog even af met Major Laser voor eh, het eerste uur erop zit. Hier heb je Major Laser, Light It Up. Dit is natuurlijk wel de remix live op ZFM. Like your flame to the fire.